Levi van Eck met het NOS-journaal. Farmaceut AstraZeneca gaat veel minder vaccins leveren aan de EU. In plaats van de geplande 80 miljoen vaccins in het eerste kwartaal worden dat er 31 miljoen. Nederland zou in het eerste kwartaal genoeg doses voor 2,3 miljoen mensen krijgen. Dat wordt nu dus ruim gehalveerd. Volgens de farmaceut komt de verminderde levering door productieproblemen in de fabriek in België. Zo'n 10.000 mensen in Hongkong moeten binnenblijven vanwege een corona-uitbraak. Het gaat om inwoners van een dichtbevolkte wijk. De bedoeling is dat iedereen binnen 48 uur wordt getest. Bij een negatieve testuitslag mogen de bewoners hun huis weer uit. Het is voor het eerst dat Hongkong een lockdown instelt. Sinds het begin van de coronacrisis heeft de stadstaat relatief weinig besmettingen. Het officiële aantal staat nu op bijna 10.000 op ruim 7 miljoen inwoners. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft erbij dat stoffen, niet-medische mondkapjes... effectief zijn tegen de verspreiding van het coronavirus. De opkomst van besmettelijkere varianten, zoals de Britse, verandert daar niets aan. De WHO komt met deze reactie omdat meerdere landen het mondkapjesbeleid hebben aangescherpt. Zo wordt het in Duitsland en Oostenrijk verplicht om medische mondmaskers te dragen... Volgens de WHO zijn er geen aanwijzingen dat de manier waarop de nieuwe varianten worden overgedragen anders is. In de week van 8 februari zijn de eerste zittingen in het afzettingsproces tegen voormalig president Trump. Aankomende maandag wordt de impeachmentprocedure officieel in gang gezet. Trump kan weliswaar niet worden afgezet. Het kan hem wel verboden worden om nog een keer president te worden. De procedure wordt gestart vanwege Trumps toespraak... voorafgaand aan de bestorming van het Capitool. Het weer, het is bewolkt en in het zuidwesten is kans op regen en natte sneeuw. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag trekken er buien over het land en is het maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal.